Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. We zijn iets voorzichtiger geworden met geld uitgeven, zegt het CBS. En daardoor is de economie in de eerste maanden van dit jaar iets gekrompen. Dat was een minnetje van 0,7 procent. Na corona ging in de tijd heel erg hard. Maar sinds het tweede kwartaal van vorig jaar is de economie eigenlijk nauwelijks gegroeid. En nu dus zelfs iets gekrompen. Dat komt ook doordat er minder ons land werd in- en uitgevoerd. De werkloosheid daalde wel weer. Er waren meer banen en minder mensen die thuis zaten. Bij een brand in een hostel in Wellington, de hoofdstad van Nieuw-Zeeland... zijn zeker zes mensen omgekomen. De brand brak midden in de nacht uit. Hostelgasten moesten hals over kop het brandende gebouw verlaten, zoals deze man. That was um, scary, you know, being, you know, first time I've been in a house fire, especially on the third floor, because you know, you're thinking, fuck, how am I gonna get down? Hij kwam veilig beneden. Er zijn wel nog mensen vermist in Bonaire gaan mensen steeds vaker de straat op om te protesteren tegen de lage uitkeringen. De armoede op het eiland is groot, maar de uitkeringen zijn niet hoog genoeg om rond te komen. Ook deze vrouw is het zat. Dezelfde dingen die voor Nederland gelden, gelden niet voor Bonaire. Overal zit subsidie op in Nederland. Toeslagen, dat hebben we hier niet. Terwijl we wel horen dat we Nederlanders zijn. De staatssecretaris zegt het probleem zo snel mogelijk te willen aanpakken. Een tientallen VMBO-leerlingen van een middelbare school in Vught... moeten hun eindexamen Duits opnieuw maken. Tijdens het examen ging het brandalarm af door een verbrand broodje in de keuken. 27 leerlingen waren nog bezig. Zij moesten naar buiten en hadden toen de kans om met elkaar te praten en overleggen, zegt de school. Dat mag niet en daarom moeten zij volgende maand hun Duitse examen nog een keer maken. Het weer nog vanochtend zon, maar vooral in het binnenland ook stapelwolken met kans op een bui. In het westen blijft het wel droog, is het ook een stuk zonniger, maar wel fris.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 elo, shari, kom, zeg het, kom Was het, kom, buk het, kom, het, kom Doe het, kom, twerk Elo, shari, kom, breng het, kom Geef het, kom, bitch, bij Rihanna, kom Work, work, work Oh, elo, shari, kom, zeg het, kom Was het, kom, bucket, het, kom Druk het, kom, doe het, kom, twerk Elo, shari, kom, breng het, kom Geef het, kom, bij Rihanna, kom work, work, work.